Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Medicijnen gebruikt om beter te presteren in de Tour de France... en niet om medische redenen, dat zegt een Britse parlementaire onderzoekscommissie. Wiggins stopte in 2016 met wielrennen. En dat jaar onthulde Hackers dat hij voor de door hem gewonnen Tour de France van 2012... een injectie had gekregen met een verboden ontstekingsremmer. Wat de gevolgen zijn voor Wiggins en zijn team Sky is onduidelijk. Ze ontkennen beide dat ze de regels hebben overtreden. In Italië zal het lastig worden om een nieuwe regeringscoalitie te vormen. Daar wijzen de Exit Polls op die bij de parlementsverkiezingen van gisteren zijn gehouden. Zowel het linkse als het rechtse blok heeft niet genoeg zetels voor een meerderheid in het parlement. De eurosceptische Vijf Sterrenbeweging heeft het onverwacht goed gedaan en wordt waarschijnlijk de grootste partij. In Papua-Nieuw-Guinea hebben zeker 150.000 mensen dringend behoefte aan water, voedsel en sanitaire voorzieningen na de aardbeving van vorige week. Bij de beving, die een kracht had van 7,5, kwamen meer dan 30 mensen om het leven. Duizenden huizen raakten beschadigd. Ook zijn veel wegen onbegaanbaar geworden, waardoor het vervoer van hulpgoederen erg moeizaam gaat. De belangrijkste filmprijzen van de wereld, de Oscars, worden vannacht uitgereikt in Los Angeles. Inmiddels is onder meer de prijs voor beste mannelijke bijrol uitgereikt. Die ging naar Sam Rockwell voor zijn rol in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. De prijs voor beste make-up ging niet naar de Nederlander Arjen Tuiten... maar zoals verwacht ging die prijs naar de Churchill make-up in Darkest Hour. De belangrijkste prijzen, zoals beste film, actrice, acteur en regie... worden pas uitgereikt na 6 uur vanochtend Nederlandse tijd.